Trump kan wel eens voor een verrassing zorgen, denkt correspondent Tijn Sade. De afgelopen dagen, de weken, hebben we natuurlijk altijd de taal gehoord van al die NAVO-diplomaten en eh, politici. Maar ja, vandaag komt hier iemand aan tafel eh, die het bepaalt, zeg maar, Donald Trump. Ja, die spreekt toch echt een heel andere taal dan die diplomatieke taal. Hij spreekt de taal van de straatvechter. Dus we gaan zien hoe dat vandaag gaat lopen. Na de vergadering is er een persconferentie. Uitzendkrachten bij distributiecentra van Albert Heijn gaan staken. Ze willen voor hun werk net zoveel loon en dezelfde arbeidsvoorwaarden als mensen die in dienst zijn bij de supermarkt. De staking begint bij de distributiecentra in Geldermalsen en Pijnakker. Later komen er misschien meer bij. Het zou kunnen zijn dat schappen daardoor leger zijn dan anders. En het lijkt erop dat de internationale atoominspectie binnenkort niet meer welkom is in Iran. Het parlement van het land wil dat de samenwerking wordt stopgezet... na bombardementen van Israël en Amerika. Die probeerde het Iraanse atoomprogramma op te blazen. Amerikaanse geheime diensten denken niet dat dat is gelukt... zegt onder meer CNN. President Trump is het daar niet mee eens... zegt mijn collega Jesse van de buitenlandredactie. Vanuit de eh, Huis ten Bos reageerde hij rond eh, kwart voor vier vannacht... met een bericht op zijn eh, sociale media. En hij zei de installaties zijn volledig verwoest... Nepnieuws, CNN en de falende New York Times hebben de handen ineengeslagen... om een van de meest succesvolle militaire aanvallen in de geschiedenis omlaag te halen. Volgens de diensten is er wel schade in de Iraanse atoominstallaties... maar binnen een paar maanden zou de boel weer kunnen draaien. En nog eens 800.000 auto's mogen in Frankrijk de weg niet meer op... omdat ze een bepaald type airbag aan boord hebben. Dat zegt het AD. Die dingen zijn levensgevaarlijk volgens de Franse inspectie. Het gaat om airbags van het merk Takata. Die zitten in wagens van verschillende merken met bouwjaren tot 2011. De airbags kunnen spontaan ontploffen... waarbij met hoge snelheid allemaal metaaldeeltjes rondvliegen. Dat gebeurt vooral in warme en vochtige klimaten. Het weer nog in het noorden begint de dag grijs. In het zuiden zijn meer opklaringen met zon en die breiden ook uit naar de rest van het land. Het 21 graden op de Wadden.